het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. In New York heeft president Obama een toespraak gehouden... om steun te krijgen voor zijn financiële hervormingen. Obama wil de financiële sector beter reguleren... om te voorkomen dat belastingbetalers opdraaien... voor het overeind houden van banken. Hij wil dat er een noodfonds van de overheid komt... waarmee bedrijven kunnen worden geholpen. Het geld voor het fonds moet uit de financiële sector komen... Ook wil hij dat instellingen transparanter worden. Tegenstanders zijn bang dat de overheid te veel invloed krijgt op Wall Street. Mogelijk wordt er komende week al in de Senaat gestemd over het wetsvoorstel. In december zijn de hervormingsplannen al goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Het wetsvoorstel moet na de nieuwe zorgwet de belangrijkste hervorming van Obama's presidentschap worden. De 106-jarige zanger en acteur Johan Heesters heeft een schikking getroffen met een Duitse historicus. Die beweert dat Heesters in de oorlog in het concentratiekamp Dachau voor de SS'ers heeft opgetreden. Heesters zegt dat hij nooit in een concentratiekamp een optreden heeft gegeven. Eind 2008 daagde hij de, de historicus al voor de rechter en eiste hij een rectificatie. Die zaak verloor hij. De rechter vond dat er wel aanwijzingen waren voor een optreden in Dachau... maar dat het na 60 jaar niet meer te bewijzen is... Heester stapte opnieuw naar de rechter en nu is afgesproken dat de historicus Heester niet langer beschuldigt en dat Heesters niet meer naar de rechter gaat. Heesters moet wel de proceskosten betalen. Op het EK Judo in Wenen heeft Jeroen Moren brons gepakt. In de klasse tot 60 kilogram versloeg hij de Rus Beslan Mudranov op Wazari. Het EK is het debuut van de 24-jarige Moren op een groot judo-toernooi.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 Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg.